Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring roepen de regeringsleiders op tot een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze. Israël moet afzien van een grondoffensief in Rafah... en Hamas moet hulp toelaten aan de Israëlische gijzelaars. Rutte zegt dat een offensief in Rafah zal uitdraaien op een humanitaire ramp... en is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. Ook benadrukt hij dat hulp aan Gaza vooral over land moet gebeuren... want op die manier kunnen volgens hem veel meer goederen worden geleverd dan over zee en door de lucht. Een gymleraar uit Alphen aan de Rijn is in hoger beroep vrijgesproken van seksueel misbruik van een scholieren. De man was eerder tot een maand cel veroordeeld... omdat hij vijf jaar geleden in zijn auto seks had gehad met een meisje van 17. Zij was geen leerling van hem, maar zat wel op zijn school. Hij was zelf 26. De Vrije Partij was op de dag dat het meisje na haar examen haar boeken kwam inleveren. Het gerechtshof constateert dat zij op dat moment geen leerling meer was... en dat er dus geen machtsverhouding meer was. De gymleraar gaat daarom vrij uit. Skeletonster Kimberly Bos heeft voor de tweede keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. Skeleton is een soort bobsleeën waarbij de sporter op de buik ligt. De 30-jarige Bos eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Lake Placid als derde... wat genoeg was voor de eindzege in het klassement. Ze won de wereldbeker ook al in 2022. Vorige maand viel ze op het EK en het WK nog buiten de prijzen. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten.